met het NOS Journaal. Vijf voetballers kregen drugstest. Onder de spelers is ook PSV-verdediger Rodriguez. De vijf kunnen in elk geval niet meedoen aan de CONCACAF Gold Cup, het landentoernooi van Noord- en Midden-Amerika. De Mexicanen deden drie weken geleden een dopingtest. Nu is duidelijk geworden dat er sporen van het verboden middel clenbuterol zijn gevonden. Volgens de Mexicaanse voetbalbond hebben ze besmet vlees gegeten en is er geen opzet in het spel. Als de contra-expertise ook positief is, kunnen de Mexicaanse voetballers twee jaar worden geschorst. Steeds meer vertrouwelingen van de Libische leider Gaddafi proberen met de Westen te onderhandelen over de machtsoverdracht. Dat heeft de Amerikaanse minister Clinton gezegd op een bijeenkomst in Abu Dhabi. Westerse en Arabische landen hielden daar overleg over de toekomst van Libië. Clinton herhaalde dat de aanvallen van het regime op burgers moeten stoppen en dat Gaddafi moet opstappen. Ze voegde eraan toe dat het einde van het tijdperk Gaddafi nabij lijkt. In Chicago is een man veroordeeld voor hulp aan de terreurgroep die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Mumbai. Ook heeft hij volgens de jury geholpen bij het voorbereiden van een aanslag op een Deense krant. De veroordeelde, een Pakistanse Canadees, kan maximaal 30 jaar cel krijgen. Volgens de aanklager had de zakenman uit Chicago ook actief meegewerkt aan de terreuraanslagen in Mumbai, maar de jury vond daar te weinig bewijs voor. Bij die aanslagen in Mumbai kwamen eind 2008 meer dan 160 mensen om het leven, onder wie Amerikanen. Het weer nog vannacht helder en kans op een mistbank. Overdag ochtends nog wat zon. In de middag vanuit het zuiden buien met kans op onweer.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 Krijg mensen que no tengo Bitch, make que no quiero Anda met mensen quiero Hier, voor de Spaanse niks Donde está mi dinero Ben wat nootjes en tot ziens nunca, nooit vriends Los gezelligitos, Donde está Costa de Los celebritos faço so Voor die houten zo Ook al denk je op een mandje van Dat is allemaal gek En alles in die avond Is een kost naar het Dat is een kost naar het Hola supermercado, de la por aquí.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 the world and it's constantly Never by you. The whole hidden world is to destroy to all. Call the stations, call the people. We are the one on the moon. Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. I the sun's out, there's a feeling, Tradition vision of love and me by the fireside, mother, rain will fall. Your father's torn, You still feel safe and me, a mouth too proud, blood is ignoring You still feel safe and sound Russian Was it yesterday, Russian tomorrow Of all the choices you have made Did you want to me. going Six days a week is way too long I'm gonna make a great escape Don't wanna let it get away I will get my beat up motor Start it up and head for the green Around this countryside In the summer I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye breathe until I soar up high like it's a night in the city I the breeze breathe Turning down the one, so cold The rooster riding on the sun Count up all the keys I carry Look out my window, babe One afternoon key Wouldn't want it any other way smile, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside My crazy nights, TV. ZFM Text TV op kanaal 45. Never met as a wise man. I couldn't cut as a poor stealing. Tired of living like a blind man. Sick, sense feeling. you remind me. almost human And this is how you remind me This is how you remind me Let me get that. never get that. I came not the traits Living up to get it on But I'm to take it on Got to go home now But I'm too stoned, why? Blowing my brains, saying this verdient De meeste show, deze vijf, de meeste flow Veel beter, op tempo Oh, music, party girl, now believe me Got in my way to music turn it up girl, go lose it to go home and there's a plane got to get on now. Het was het beste dat ik vinden kon Toen niemand wegging met het goud En had is van het hardste hout Maar het blijft nog als het moet Maar niet te ver en rustig aan Weet nog niet wat ik doe Dit is mijn hart, houten hart change my life. I'm so